soms in de samba. Je hoort de samba volle samba overal. We dansen de samba, we dansen de samba. Op ieder samba volle bal, daar is het bal. Ja, ieder feest is knol, met een fijne samba bal. We dansen de samba, we dansen de samba. Je hoort de samba volle We dansen de samba. Op de samba vol, daar is het bal. Hallo, mijn naam is Jan. Ik doe de samba waar het kan. Rock'n'roll doet mij geen moer, maar wel de samba toer. Je slaat nooit aan de kant, met je ballen in je hand. We dansen de samba, we dansen de samba. Je hoort de samba, ballen samba overal. We dansen de samba, we dansen de samba. Op ieder zondagbobbel, daar is het bal. Zorg als je nasi eet, dat je de sambal niet vergeet. We dansen de sambal, we dansen de sambal. Je hoort de sambal, de overal. We dansen de sambal, we dansen de sambal. Op ieder zandbalbobbel, daar is het bal. En is het leven zuur, doe dan een sambakuur. Dat geeft je echt een kick, want je de samba danst als ik. Je hebt shows met iedere griet, die je samba ballen ziet. We dansen de samba, we dansen de samba. Je hoort de samba ballen samba overal. We dansen de samba, we dansen de samba. Op ieder samba ballen bal, daar is het bal. Gooi met een diepe zucht, mijn ballen in de lucht. We dansen de samba. We dansen de samba. Je hoort de samba volle samba overal. We dansen de samba, we dansen de samba. Op ieder samba volle bal, daar is het bal. Wie mee wil doen, die slaapt met z'n ballen in de maat. We dansen de samba, we dansen de samba. Je hoort de samba, volle samba overal. We dansen de samba met onze samba, Op ieder sambalballenbal, daar is het bal. Schud voor de laatste keer, mijn ballen heen en weer. Met onze de samba, met onze de samba. Je hoort de samba, ballen samba overal. We dansen de samba, we dansen de samba. Op ieder samba, bal, daar is het bal. Hey! Hoi!